zat in vetten die zijn verwerkt in veevoer. Zo'n 150.000 ton pluimvee en varkensvoer raakte daardoor besmet, zegt de Duitse regering. De schade voor de veeboeren loopt in de miljoenen. Dan het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog.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 Wel zijn er dit jaar veel meer mensen aangehouden dan het jaar daarvoor. Volgens staatssecretaris Teven van Justitie komt dat door het zero-tolerance-beleid. Agenten grepen daardoor sneller in. In 80% van de gevallen waren politieagenten het doelwit van geweld. Het Amerikaanse leger gaat voor het eerst in meer dan 10 jaar bezuinigen. Minister Gates heeft aangekondigd dat het defensiebudget de komende vijf jaar met 78 miljard dollar omlaag gaat. Dat gebeurt door 47.000 banen te schrappen bij de landmacht en het korps mariniers. Niet meteen, maar pas in 2015, als de Amerikaanse troepeninzet in Irak is beëindigd en in Afghanistan drastisch is verminderd. Verder wordt de bureaucratie aangepakt en worden wapenprogramma's beëindigd. Volgens minister Gates moet ook het leger offers brengen om de federale begroting weer op orde te krijgen. Sinds de aanslagen van 2001 is het Amerikaanse defensiebudget verdubbeld tot ruim 500 miljard dollar per jaar. De grootste klok van de Dom in Keulen is kapot. Tijdens het luiden voor drie koningen brak de klepel door nog onbekende oorzaak in twee stukken. Er zal een nieuwe gegoten moeten worden. De kerkklok van de Dom, ook wel Dikke Peter genoemd, is met 24 ton een van de zwaarste ter wereld. De klepel alleen al weegt